Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De hele Tweede Kamer steunt het besluit van Nederland en Australië... om Rusland aansprakelijk te stellen voor de ramp met vlucht MH17. Kamerleden spreken van een juist, logisch en dapper besluit. Ook Forum voor Democratie-leider Baudet sloot zich daarbij aan. Eerder uitte hij twijfels over de onafhankelijkheid van het onderzoek. Het noordoosten van het land heeft last van zware onweersbuien. In verschillende plaatsen is de avondvierdaagse afgelast. Onder meer in Assen, Drachten en Vlachtwedde. Tussen Groningen en Leeuwarden reden enige tijd geen treinen na blikseminslag, maar die storing is inmiddels voorbij. Code oranje geldt nog tot 6 uur in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en het Waddengebied. De VS voert heffingen in op staal en aluminium uit de Europese Unie. President Trump had eerder een uitzonderingspositie ingesteld voor de EU, maar, komt daar, maar daar komt nu een einde aan. Dat betekent dat er vanaf morgen een importheffing komt van 26% op staal en 10% op aluminium. De EU komt nu met importheffingen op Amerikaanse producten zoals Harley-Davidson motoren en Levi's spijkerbroeken. De Spaanse premier Rajoy moet vrijwel zeker aftreden. Ook de Baskische Nationale Partij wil dat. En daarmee is er een meerderheid in het Spaanse parlement die wil dat Rajoy opstapt. De premier wankelt vanwege een corruptieschandaal in zijn partij, de Partido Popular. Die liet zich jarenlang betalen door zakenmensen in ruil voor opdrachten. Rajoy zegt dat hij daar niets van afwist. Accountants doen nog altijd te weinig om fraude te ontdekken, zegt een toezichtscommissie. Sinds 2014 worden de bureaus scherp in de gaten gehouden nadat een aantal misstanden aan het licht was gekomen. De accountants vinden zelf dat het sindsdien veel beter gaat, maar de commissie geeft nu een laatste waarschuwing en zegt dat overheidsingrijpen steeds dichterbij komt. Het weer. In het noorden stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel neerslag.